een Klomp met het NOS-journaal. Meisjes met kunnen vaak moeilijk een stageplek vinden. Blijkt uit onderzoek van het kennisplatform Integratie en Samenleving naar stages in het mbo. Discriminatie komt vooral voor bij bedrijven in de detailhandel, de horeca, administratie en techniek. Over de zorg- en welzijnssector komen veel minder klachten binnen. Mbo-studenten moeten verplicht een stage lopen om hun opleiding te kunnen halen. Nederland krijgt vandaag de 17 miljoenste inwoner erbij. Dat hoeft niet per se een pasgeboren baby te zijn. Volgens het CBS is de kans groter dat het een immigrant is. Sinds 2001 zijn er een miljoen inwoners bijgekomen, vooral in de Randstad. Meer dan een half miljoen ebola-slachtoffers in West-Afrika... hebben noodhulp gekregen van de Giro 555-opbrengst. De 10,5 miljoen euro ging vooral naar medische hulpmiddelen... zoals beschermende handschoenen en gezichtsmaskers. Het virus brak precies twee jaar geleden uit. In heel West-Afrika stierven ruim 11.000 mensen aan het ebola-virus. In Australië is alarm geslagen omdat er steeds meer koraal van het Great Barrier Reef afsterft. Door de klimaatverandering is het zeewater steeds warmer en dat zorgt voor afsterving van het koraal. Aan de noordkant van het grootste koraalrif ter wereld is al de helft van het koraal getroffen, zeggen de Australische autoriteiten. Daarom is het hoogste dreigingsniveau ingesteld. De politie wil in het hele land de anti-spuugkap invoeren, meldt het AD. Door zo'n kap over het hoofd van een verdachte te trekken... kunnen ze agenten niet bespugen. Volgens politievakbond ACP krijgen agenten steeds vaker te maken met spuugende verdachten. Het kan ook grote gevolgen hebben. Twee jaar geleden liep een agent HIV op... nadat hij een klodder speeksel met bloed in zijn gezicht had gekregen. Het weer nog, het is vanmorgen bewolkt met hier en daar wat regen. Later vanmiddag schijnt in het noordwesten even de zon. Het wordt 8 of 9 graden.